De Noor zei verder dat hij op 22 juli vorig jaar op een zelfmoordmissie was... en dat hij niet had verwacht dat hij die dag zou overleven. Breivik wordt nog tot en met maandag verhoord door de aanklagers. De politie heeft de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld na een explosie afgelopen nacht in een horecapand in Beuningen in Gelderland. Na de knal was er een gaslucht te ruiken. In de omgeving sneuvelden ruiten en een pui van een café raakte door de explosie ontzet. Bewoners van drie panden boven het café moesten hun huis uit en werden tijdelijk op het politiebureau opgevangen. Verschillende omwonenden hebben gehoord dat het om een granaat ging. De politie wil dat niet bevestigen. Bij Harderwijk is een monument onthuld voor een voor omgekomen geallieerde vliegers. Het is een 4 meter hoog monument dat een vliegtuig uitbeeldt dat zich in het water stort. Het is door een transporthelikopter van Defensie geplaatst in het Veluwemeer. In de Tweede Wereldoorlog zijn bij Harderwijk 117 geallieerde vliegers om het leven gekomen. Onder hen zijn Amerikanen, Britten, Canadezen, Zuid-Afrikanen en Nieuw-Zeelanders. 45 van hen zijn in Harderwijk begraven, de rest ligt op erevelden of is nooit teruggevonden. De vliegers worden ieder jaar op 4 mei al herdacht in Dronten. Maar op de plaats des onheils was tot nu toe niets dat aan hun dood herinnerde. De Waalse pijl is gewonnen door de Spanjaard Rodriguez. Op de muur van Hoei was hij veruit de snelste in de sprint bergop. De Zwitser Albassini werd tweede, de Belg Gilbert derde. Beste Nederlander was Bauke Mollema op een zevende plaats. Het weer op steeds meer plaatsen buien met kans op onweer en hagel. Temperatuur rond 12 graden. Morgen veel bewolking en ook geregeld buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een vrij normale avondspits in de Randstad, zonder al te veel bijzondere files. Ik noem ze van 4 kilometer en langer. Op de A10 de ring van Amsterdam, op de ring West voor de Continental 4 kilometer en de ring Zuid tussen Slotermeer en de Rij 7. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein 8 kilometer. Op de A15 Europort Rotterdam tussen Hoogvliet en het Vaanplein 6. Op de A16 Rotterdam-Breda een lange file tussen het Plein en Knoop het Ridderkerk van 7 kilometer. Omdat een auto een deel van de rijbaan blokt Twee rijstroken zijn dicht naar het zuiden. Pak de parallelbaan, daar gaat het een stuk beter. Toch ook vielen daardoor op de A20 naar Gouda, bij Terbrechtseplein 4 kilometer. Op de A27 Utrecht-Almere bij Beeldhoven 4.